Theaters, concertzalen en bioscopen mogen dus weer open met maximaal 200 bezoekers. Die moeten wel een vaste zitplaats hebben en een coronapas laten zien... De Raad van State in België besloot vandaag dat de sinds zondag geldende sluiting van de cultuursector van tafel moest. Demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keert niet terug in het nieuwe kabinet. De D66-politica zegt tegen het AD dat ze het heel eervol vond om minister te zijn, maar dat ze niet doorgaat voor een tweede termijn. Voor haar ministerschap was van Engelshoven onder meer partijvoorzitter van D66 en wethouder in Den Haag. Vorige week werd al bekend dat ChristenUnie-bewindslieden Slop en Blokhuis niet meer terugkeren in het nieuwe kabinet. En gisteren zei minister Dekker van de VVD dat ook hij niet doorgaat. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een record aantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In Frankrijk gaat het om ruim 179.000 positieve coronatests in 24 uur. Het VK meldt ruim 129.000 positieve tests. Het is in beide landen het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. Frankrijk maakte gisteren bekend dat het de coronaregels gaat aanscherpen. Duizenden klanten in Brabant kunnen voorlopig geen boodschappen bestellen bij de online supermarkt Picnic. Dat komt doordat de opslag in Roosendaal is vernietigd bij een brand. Het vuur ontstond vanochtend. Tijdens het, blussen stortte een, tijdens blussen stortte een deel van het gebouw in en werd het hele complex als verloren beschouwd. De schade door de brand ligt waarschijnlijk rond een miljoen euro. Er gingen onder meer 16 elektrische bezorgkarretjes in vlammen op.